10 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Leden van de opgerolde terreurgroep die mogelijk een aanslag in Nederland voorbereiden... werden eind september geïnstrueerd op een vakantiepark in Weert. Daarbij werden bomvesten geprobeerd en kregen de leden wapeninstructies, meldt RTL Nieuws. Wat de groep niet wist was dat de twee mannen die hen van wapens voorzagen politie-infiltranten waren. Direct na de training werden de vier mannen ingerekend. In Arnhem werden nog eens drie verdachten opgepakt. Bronnen zeggen tegen RTL dat de wapens vooraf onklaar waren gemaakt en dat de bomvesten leeg waren. De inzamelingsactie voor de groep Friese die vorig jaar de snelweg blokkeerde om anti-Zwarte Piet-activisten te dwarsbomen, heeft na iets meer dan een dag al meer dan 120.000 euro opgeleverd aan donaties. Met dat geld willen de 34 veroordeelden in hoger beroep gaan. Ze werden vorige week veroordeeld, onder meer omdat ze een gevaarlijke situatie hadden veroorzaakt op de weg en omdat ze de anti-Zwarte Piet-activisten hadden belet om te demonstreren. Archeologen hebben in Egypte zeven graftombes ontdekt uit de tijd van de farao's. In de tombes zijn onder meer ruim 200 kattenmummies en mummies van mestkevers gevonden. Ook bleken ze houten beelden van andere dieren, zoals een leeuw, een koe en een valk te bevatten. Deskundigen noemen de vondst van de gemummificeerde mestkevers, die door de oude Egyptenaren werden vereerd als een symbool van wedergeboorte, uniek. Ook katten werden vereerd in de tijd van de farao's. De tombes lagen in het piramidecomplex van Saqqara, ten zuiden van Cairo. Voetbalclub Emmen heeft zijn eerste thuisoverwinning in de eredivisie behaald. NAC Breda werd met 2-0 verslagen. De doelpunten werden in de tweede helft gescoord door Kavlan en Arias. PSV won uit met 4-1 van de Graafschap en blijft dus bovenaan de ranglijst staan. Vitesse versloeg in eigen huis FC Utrecht met 2-1. Het weer. Vannacht nog een kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 9.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 Keep shining in the dark when you wanna fall apart. But I'm a dreamer, so don't tell me not to dream. I'm a believer, as long as I got something to believe. dance with my body instead and now you know. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Thank you. This is Intense Radio. Come on over, cut some shapes, get right up in my space and shake it. Just shake it. Dance a little, move some more, push it back down to the floor and shake it.